onze bank. De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Fan of the Year 2026. De spanning is terug. Op de baan en daarbuiten. Volg het F1-seizoen op nu.nl. Het laatste F1-nieuws, het eerst op nu.nl. Dit is het geluid van het stroomverbruik van heel Nederland. Vermijd de piek. Ga voor de vaste, lagere daltarieven van Vattenval Tijdprijs. Ontdek meer op vattenval.nl slash radio. Radio Veronica. Met het nieuws. Het is 10 uur. Goedenavond, ik ben Daphne van der Meijs. De Duitse bondskanselier Merz is bij de Amerikaanse president Trump geweest... maar heeft weinig gezegd over de aanval op Iran. Merz vindt het niet het goede moment om Trump de les te lezen... en heeft Trump ook nodig bij de steun voor Oekraïne. Andere Europese landen worstelen ook met de vraag hoe ze moeten reageren. De KLM gaat misschien meer vliegtuigen naar het Midden-Oosten sturen... om Nederlanders op te halen. Hoeveel valt nog niet te zeggen. Buitenlandse Zaken bepaalt wie er mee mogen. Vanavond wordt een eerste groep Nederlanders opgehaald in Oman. Ze komen in de loop van de nacht aan op Schiphol. Het IJsselmeer is zouter geworden. Dat komt door een storing aan de sluizen in de afsluitdijk. De deuren van de sluizen konden niet meer dicht... waardoor een grote hoeveelheid zout water vanuit de Waddenzee het IJsselmeer is ingestroomd. Rijkswaterstaat gaat het zoute water er zo snel mogelijk weer uithalen. In het Belgische Zaventem is een illegaal mortuarium ontdekt... in een appartementencomplex, melden Vlaamse media. Een van de bewoners zag iemand met lichamen over het terras lopen. Anderen hoorden koelkasten dag en nacht draaien. Inmiddels is het mortuarium gesloten en zijn de lichamen weggehaald. Het Veronica Weer van Weer Online. Vannacht ontstaan wolkenvelden. De temperatuur daalt naar 0 tot 5 graden. Morgen is het in de ochtend een tijd bewolkt en daarna wordt het zonniger. Het wordt 8 tot 17 graden hulp bij lekker slapen door slaapmutje... of ontspannen door valeriaanwortel? Beter ga je naar Kruidvat. Valdisper en Cheeps helpen je daarbij. En nu, tweede halve prijs. Kruidvat steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van geneesmiddelen, gezondheidsclaims... en afwachting van Europese toelating. Woonzinnig voordeel bij Leen Bakker. Nu alle eetkamerstoelen en barkrukken tweede halve prijs. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl. M-Line feliciteert alle Olympische sporters van Team NL met hun prestaties in Milaan. Hun geheime wapen? Het M-Line Cool Motion matras. Opnieuw verkozen tot beste product van het jaar. Slaap thuis nu ook op het matras dat wint. M-Line. Get ready for greatness. Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl slash woonverzekering... en krijg 15% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan. Nu bij Beter Bed. 25% korting op het M-Line Cool Motion matras. Ga ook voor goud. Kom naar de winkel of kijk op beterbed.nl. Tuinhout Super Sale. Dit weekend bij Gamma de laagste prijsgarantie op tuinhout. Mijn tuin aanpakken? Ik kan het. Gamma. Een nieuw Formula 1 tijdperk breekt aan. Meer actie, meer coureurs. Wie grijpt de macht? Kijk alles live, tijdelijk voor 14,92 per maand zonder advertenties. Via Play, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website. Werkend Nederland draait op volle kracht. En toch verwachten we elke dag meer van elkaar. Harder werken is geen optie. Slimmer wel. Vooruitgang zit niet in meer uren, maar in anders met die uren omgaan. De slimme technologie van KPN helpt je daarbij. Zodat jij je kunt focussen op het werk dat er echt toe doet. Ontdek hoe op kpn.com slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland. Bij Basic Fit sport je nu vier weken gratis en je krijgt een sporttas. Snel, je hebt nog drie dagen. Join the Feel Good Club. Basic Fit. Lenny Gravitz, Volbeat, Moby, ZZ Top, Anouk, Counting Crows... en nog veel meer topartiesten staan van 10 tot en met 12 juli... op het gezelligste festival van Nederland, Bospop in Weert. Koop snel je tickets via bospopfestival.nl. Met HelloFresh zeg je nu ook hello tegen een gloednieuwe pan. Als nieuwe klant krijg je een gratis green pen van 75 euro bij je vierde box. Bovenop onze welkomstkorting. Actievoorwaarden van toepassing. Hello. Dit is het geluid van het stroomverbruik van heel Nederland. Vermijd de piek Ga voor de vaste, lagere daltarieven van Vattenval Tijdprijs. Ontdek meer op vattenval.nl slash radio. Goed zicht en gegarandeerd koeler. Ook voor een airco-check ga je naar James. Plan direct je afspraak in op jamesautoservice.nl. James Autoservice. Vertrouwd op weg. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Postcode Loterij Miljoenenjacht. Dit is Radio Veronica. Join the club. Here we go again.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 Het is namelijk eh, de late avond van Radio Veronica. En we gaan er gewoon lekker tegenaan. Het was een heerlijke dag vandaag. 16 graden, ik ben zelfs een beetje bruin geworden. <laughs> Ja, zeker waar. Hein hier trouwens, eh, moet ik even zeggen, eh, op het plekje van een zieke grijze Alkemade. Dus beterschap die kant op. En na Michael Jackson, Wanna Be Starting Something... hoorde je Lord met Royals. En Lord, oftewel Ella, Mariah, Lani, Jellig O'Connor. Dat is een mond vol. Staat dit jaar in Flevoland. En dan niet eh, in een of andere outlet van, van Batavia stad. Nee, maar gewoon op Lowlands. Dus zet maar in de agenda. 21, 22 en 23 augustus. Er zijn nog tickets. Maar je, zou die naam maar moeten aangeven tijdens de geboorte. Ja, logisch dat eh, Ella uiteindelijk koos voor de naam Lord. Want stel je voor dat ze dat niet had gedaan. En hier, speciaal voor jullie op Lowlands. Ella Maria Lani Jelle O'Connor. Met gemiddelde aandachtspannen van, uh, van een millennial is dat eh, geen lekker begin. Maar was sowieso niks geworden. En over dat Lowlands gesproken. Er staat een artiest dit jaar op Lowlands. En die was vorige week en deze week gigantisch veel in het nieuws. En dat is, luister goed, Milo laat het lukken. Dan denk je misschien, wie? Ja, Milo laat het lukken. Voor alle mensen met kinderen, die moeten maar eens even gaan vragen van... Oh, zoon, dochter, wat, wat is dat? Milo laat het lukken. Nou, het is een online fenomeen waar ik je zo met alle liefde over vertel. Maar eerst een hele herkenbare tune. Madness, Baggy Trousers. All the teachers in the pub, passing around a ready rap, trying not to think of. Radio Veronica. Ja, het is gewoon, het heeft een lekkere beat en een goede tekst. Veronica. Ja, ja, uh, mijn oortjes in. Ja, echt lekker, heerlijk. De beste muziek aller tijden. tell me not to call you up, cause it ties you down. Don't tell your friends you've been hanging around. You must be crazy for me. You say you'll see me once or twice every week or two, but there's more important things that you have got to do. be crazy for me. Cause when I kissed you last night in my own backyard, you ran so fast and you fought so hard. You must be crazy for me. You must be crazy for me. You don't like my hair, you don't like my car, you don't like my friends. You met at be crazy for me. I see you shake your head and you roll your Oh, sorry, we zijn alweer begonnen. Ja, tuurlijk. Ja, sorry. Ik was heel even afgeleid eh, door de Instagram-pagina van Dua Lipa. Want mijn hemel, wat een vrouw. 88 miljoen volgers. Dat is toch ook ongekend, joh. Dua Lipa, wat een vrouw. En, en de reden natuurlijk. Ja, het Songfestival komt er weer aan. Dit moet de reden zijn dat Kosovo nooit mag meedoen aan het Songfestival. Ik, verder ben ik niet van het uitsluiten van landen, hoor. Dat eh, laat ik lekker aan eh, andere mensen. Maar eh, Kosovo, ja, dat, dat, dat heeft Dua Lipa voortgebracht. Dat is zo'n bom van muzikaal talent. Daar moeten we niet aan beginnen. Eh, ik had het even over het muzikale fenomeen. <laughs> Over fenomenen gesproken, Milo laat het lukken. Ja, misschien heb je wel kinderen of jeugdige mensen in je omgeving... die daar helemaal weg van zijn. Want die gast die gaat heel erg lekker op TikTok. En ineens was hij nationaal nieuws geworden. Want de nieuw bakken minister van Onderwijs, Hans Velbrief mind you 62 jaar oud. Die had namelijk een filmpje op Instagram gezet. En die had deze muziek eronder gegooid. Oh my god, yeah. Oké. Okay. Jeugdig. en ah, ik, ik, ik ben in een pand vol wijven. Elke harder kan de tering Oh god, En hier ging het om. Bitches willen met me naar bed. Bitches willen met me naar bed. Nou ja, en heel het land sprak er schande van. Bitches willen met me naar bed. Hallo hé. Het is 2026, daar moet eh, op zijn minst consent bij zitten. Ja, ja, ja, ja. Toen dacht ik, ja... Moeten we nou Milo laten het lukken gaan draaien op Veronica... of laten we het lekker hierbij? Nou, ik denk dat tweede. Such a shame to believe in escape the change, till I'm finally left with a veins.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 Even terug naar wat echt belangrijk is. Neem de tijd. Met Pickwick. Ja, voordat ik hier manager werd, hadden ze elke dag om 4 uur een middagdip. Nou, bij mij niet hoor. Moet je ze nou toch horen? Nee, we gaan zeker niet naar huis. Lekker team. Tipje, 4 uur kuppensoep. Pap, mogen al mijn vrienden komen gamen? Wat? Allemaal? Jij denkt aan het upgraden van je internet? Wij van Delta aan het snelste glasvezel-internet. Nu met wifi 7 voor nog meer snelheid en meer bereik voor een scherpe prijs. Dag meneer! Check jouw aanbod op delta.nl. Delta, aan alles gedacht. Het is eh, Radio Veronica, het is eh, half elf. En er staan gelukkig geen files, maar er staan wel een aantal flitsers op de Nederlandse wegen. Ik geef er een paar, zodat je een gewaarschuwd mens bent. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht. Bij Zalbommel, hectometerpaaltje 100.4. Wat dacht je van Utrecht richting Den Bosch bij Waardenburg? Hectometerpaaltje 94.2. Drachten richting Ierenveen Bij Terwispel staat ook een flitser, dus let daar op je snelheid. Hectometerpaaltje 155.3. Dan de A12 nog, Zoetermeer, richting Gouda. Hectometerpaaltje 19,5 moet je op je snelheid letten. En ik zou het gaspedaal toch wel een klein beetje voorzichtig indrukken... bij Hilversum richting Almere. Daar staan ze bij, namelijk bij Blaricum. Hectometerpaal... Zo, het blijft een moeilijk woord. Hectometerpaaltje 107,6. Dit is Radio Veronica. Het station van Gerard Ekdom. Iedere werkdag vanaf 6 uur. En nu Hein Keizer. Met de beste muziek aller tijden. Dit is Veronica. Sleeping Satellite op radio Veronica Tasman Archer. In een avond die eh, goed en wel onderweg is. We zijn alweer bijna, en dat meen ik serieus, bijna is het alweer woensdag. Ik kreeg nog een appje van, eh, van Bert via de Radio Veronica app. Altijd welkom. <laughs> Over eh, Milo laat het lukken. En ik weet dat de aandachtspannen van een jongere veel minder is en ook veel verminderd, Maar 30 <laughs> seconden van Milo laat het lukken is meer dan genoeg. Nou, staat genoteerd. En voor Tasman Archer hoorde je ja, de walk-on song van Barney. Ja, ik weet niet of dat nog eh, in het collectieve geheugen gegrift zit. Maar eh, als we het over sport hebben, dan darten, dat zie ik wel echt als een, een topsport. Ja, je hebt nog maar 18 weken. Ik wil je niet op stang jagen, maar je hebt nog 18 weken tot de zomer. Dus nog 18 weken om die summerbody een beetje eh, hè, onder, de, onder de knie te krijgen. Dus een beetje, een beetje gas erop. Maar over dat darten gesproken, ik moest er toch weer aan denken ik uh, ben vervent dartliefhebber. En <laughs> Raymond van Barneveld, ja, als die een wedstrijd verloor... en zeker in de jaren 2018, 19, 2020, die jaren... ja, dan, dan klonk het altijd <laughs> alsof het klaar was. Ik, ik heb even een oud fragmentje opgesnord En ik vind Raymond van Barneveld echt een icoon van de Nederlandse dartsport. Maar, maar dat dit gewoon op televisie is geweest. Ja, ik blijf maar gewoon een amateur te zijn. Gewoon. Een amateur, net als iedereen. Ja, dat vergeef ik mezelf nooit aan. Ik zal nooit, werkelijk nooit van mezelf houden. Of het eh, maakt niet uit hoe, hoe vaak ze me ook toezingen. Het maakt allemaal geen reet meer uit, joh. Ik zal mezelf haten. Ik wal van mezelf. Eh. ik dacht dat ik iets sterker was dan dit, maar ja, blijkbaar niet. Het maakt allemaal niks meer uit eh, wat ik hierna ga doen. het hele leven heeft geen zin meer, echt niet. Nou, dit was Barney in 2019. We zijn zes jaar later. Hij is gelukkig nog onder ons. Isn't he lovely? op Radio Veronica. Heb je ook van die artiesten die in je hoofd een soort mythische vorm hebben aangenomen? Ja, ik dus wel. Want dankzij de man die ik zo draai wil ik namelijk al jaren naar New York. Ik wil naar Vienna. Ik wil een pianoman zijn. En ik wil ook over mijn gevoelens praten met mijn vriendin. Want dat was het advies van Billy Joel in Tell Her About It. Praat voordat het te laat is. De beste man spreekt uit ervaring. Het is Radio Veronica, bijna 11 uur. Met Billy Joel. Praten dus, hè? Listen boy, I don't wanna see you let a good thing slip away. You know I don't like watching anybody make the same mistakes I made. She's a real nice girl and she's always there for you. But a nice girl wouldn't tell you what you should do. control. You don't want somebody telling you the way to stay in someone's soul. You're a big boy now and you'll never let her go. Let her go. That's just the kind of thing she ought to know. Tell her about it. Tell her everything you feel. Give her every reason to accept that you're for real.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 And I Uncle Charlie, preach. Nigga, don't be young and foolish. don't know what you're doing. don't know what you lost until she's gone. Dog style. programma wordt mede mogelijk gemaakt door Postcode Loterij Miljoenenjacht. Veronica. My name is Sherlock Holmes. It's an unusual name. Young Sherlock, een nieuwe serie van Guy Ritchie. What game are we playing today? Ontdek de oorsprong. Steven, those days are surely behind me. Van het iconische meesterbrein. There has been a break-in. Astounding. You should be a detective. Met Hero Fine Stephen, Donald Finn en Colin Firth you start wearing a hat like that, I will no longer be friends with you. Young Sherlock, een nieuwe serie. Vanaf woensdag alleen op Prime Video. ANWB helpt Nederland op weg met je auto verkopen zonder gehammes. Want met onze autoverkoopservice kun je hem altijd in de buurt inleveren... dankzij de ruim 50 inleverlocaties. Ga naar awb.nl slash autoverkopen. ANWB en gaan. Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn... En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal Vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed. Een kind in oorlog is geen ver van je bedshow. Daarom maakt Radio Veronica vanaf 11 maart voor War Child... een weeklang uitzending vanuit bed. Vanuit bed? Ja, echt. Oké, niet zomaar een bed. Een enorme M-Line boxspring midden op Utrecht Centraal. M-Line is daarmee ook onze partner in slaap en herstel. Ervaar het zelf en laat je adviseren door een slaapexpert van M-Line. Nu bij Quantum alles voor je tuin. Zoals tuinstoel Webbing van 75 voor 55 euro. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum. M-Line. De ultieme slaapervaring als basis voor jouw topprestaties. Get ready for greatness. M-Line. Haal jij Senseo eruit in een blinde test tussen cups, bonen en pets? Wij waren benieuwd. Ik vind die lekker. lekkerst. Deze? Deze wit. Heb jij een idee wat je hebt gedronken? Eerlijk gezegd niet. Dit is een Senseo. Oh, toch? Stuk goedkoper volgens mij. Test hem zelf. Senseo. Simpelweg lekkere koffie. Dit is het geluid van het stroomverbruik van heel Nederland. Vermijd de piek. Ga voor de vaste, lagere daltarieven van Vattenval Tijdprijs. Ontdek meer op vattenval.nl slash radio. De Lidl-deals zijn er weer. Je krijgt dus nu nog meer Lidl voor je geld. Daarom deze week extra goedkoop bij Lidl. Chocomel of Fristi, 200 milliliter voor maar 44 cent. En extra goedkoop met Lidl Plus ribbelchips per zak voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het. Drie tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en en klein prijsje. Een cheese moment voor maar 1,95. Met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it. En we gaan nog even door met een topaanbieding. Nu extra goedkoop met Lidl Plus pitloze drijven. Een bak van 500 gram voor maar 1,19. Lidl, je verdient het. Marshals, een nieuwe serie op Sky Showtime. Let me try to find a new beginning. Het volgende hoofdstuk over Casey Dutton. Casey, meet my Marshals. Van de makers van Yellowstone. I know that sometimes good men have to do bad things. Marshals, a Yellowstone story. Stream nu alleen op Sky Showtime.